Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Politieagenten hebben vannacht een auto met vluchtelingen beschoten. Een Syrische vrouw van 26 raakte gewond. Zij zat in een auto die tegelijk met drie andere auto's met vluchtelingen werd aangehouden in de buurt van de Hongaarse grens. De bestuurder probeerde er vandoor te gaan. Agenten begonnen te schieten op de auto's. De Slovaakse overheid waarschuwde eerder al dat er meer vluchtelingen via dat land en Hongarije en Tsjechië zullen gaan reizen, omdat Oostenrijk de grensbewaking aangescherpt heeft. De Oostenrijkse bondskanselier Veeman is afgetreden. Ook heeft hij zijn functie als partijleider van de sociaal-democratische SPE neergelegd. Veeman vindt dat hij te weinig steun heeft. Zijn besluit komt na een enorm verlies voor zijn partij... bij de eerste ronde van de presidentsverkiezingen vorige maand. Toen was de extreemrechtse partij FPE de grote winnaar. De tweede ronde van de verkiezingen is later deze maand. Werner Veeman was 7,5 jaar lang bondskanselier van Oostenrijk. In Kortrijk in België is een bouwkraan op een school gevallen. Er zou een dode zijn gevallen, maar dat is niet bevestigd. Het zou volgens Vlaamse media gaan om de kraanmachinist. Het schoolterrein is ontruimd, alle leerlingen zouden veilig zijn. Volgens de VRT gaat het om een hotelschool. De kraan kantelde en viel op de sportzaal van de opleiding. Een dronken automobilist heeft in Tilburg flinke schade aangericht. Hij reed gisteren in een woonwijk tegen twee auto's op, botste tegen een tuinhek... en sleurde een vrouw mee toen hij zijn auto wilde parkeren. Boze buurtbewoners wilden verhaal halen bij de Tilburger van 21, maar daarop brak meteen een vechtpartij uit. De politie pakte de man op. Hij had gedronken en bleek geen geldig rijbewijs te hebben. Dat was hij eerder kwijtgeraakt wegens rijden onder invloed. Het weer nog op de meeste plaatsen volop zon. In het zuiden raakt het later vandaag bewolkt. Het is 22 tot 26 graden. Vanavond lokaal een regen- of onweersbui in het uiterste zuiden. En morgen is het opnieuw vrij zonnig. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat tussen de Mieren en knoppen Lunette...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 living dangerously. Whoa. papito, adelante de mis ojos, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante, con una bomba provocante.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cuando se a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré la lo que yo siempre cantaré. dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.